Christian Bonenbakker met het NOS Journaal om toe te treden tot het internationaal strafhof. Doen ze dat wel, dan komt de Amerikaanse hulp aan de Palestijnen in gevaar. Een Palestijnse delegatie heeft de afgelopen dag documenten ingeleverd bij de VN voor toetreding tot het strafhof en 15 andere organisaties. Volgens de VS zijn zulke eenzijdige stappen schadelijk voor het vredesproces in het Midden-Oosten. De waarde van de euro is in een dag met 0,8% gedaald. Voor het eerst in meer dan vier jaar was een euro korte tijd minder waard dan 1,20 dollar. Sinds mei is de koers van de euro al met ruim 14% gedaald. Beleggers hebben meer vertrouwen in de Amerikaanse economie... terwijl er nog altijd zorgen zijn over de economie in Europa. De Europese Centrale Bank heeft extra maatregelen aangekondigd. In een vraaggesprek met een Duitse krant zei bankpresident Draghi er niet bij om welke maatregelen het gaat. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het beleid van premier Orbán. De demonstranten zwaaiden met socialistische vlaggen en droegen spandoeken bij zich. Ze vinden dat de rechtsnationalistische premier de democratie en de rechtsstaat afbreekt. Ook protesteren ze tegen corruptie in Hongarije. De afgelopen maanden is er geregeld gedemonstreerd tegen de regering van Orbán. De inwoners van Haarlemmermeer en Zaanstad krijgen tijdelijk een andere burgemeester. Hun burgemeesters ruilen vanaf 19 januari twee weken van gemeente. Geke Faber van Zaanstad en Theo Weterings van Haarlemmermeer namen zelf het initiatief voor de ruil. Ze willen elkaars gemeente beter leren kennen en ervaring opdoen met onderwerpen die in hun eigen gemeente niet of minder spelen.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 Walking down the street, she says, I don't want no so remember, if you love somebody, set them free. Well, that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam.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 ZFM This is all we need. To be free. When he caught you, he thought, he thought he took it all. took your pride and your joy, your freedom taken away. Your body shiny is diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul Ethereum set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. this right. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye made him famous.